Uur. Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Opvarenden uit onder meer het zuiden van Afrika, Syrië en Bangladesh. Voor het lot van de meesten wordt gevreesd. Volgens ooggetuigen hebben de hulpdiensten in Libië zeker 100 lichamen afgevoerd en tientallen mensen gered. Sommige opvarenden zouden in een afgesloten ruim hebben gezeten toen de boot omsloeg. De BBC meldt dat eerder op de dag ook al een kleinere boot was omgeslagen met zo'n 50 opvarenden. Eurocommissaris Timmermans wil dat meer vluchtelingen in de eigen regio worden geselecteerd en opgehaald. Zo kunnen ze volgens hem niet in handen vallen van mensensmokkelaars. Wie recht heeft op asiel moet veilig en legaal naar Europa kunnen komen, zegt Timmermans. Nu haalt de VN ook al vluchtelingen op, maar dat moet volgens de eurocommissaris op veel grotere schaal gebeuren. Op de Waddenzee is de KNRM druk bezig geweest met een zoektocht naar twee kitesurfers. Er was een melding binnengekomen dat de twee in problemen waren, maar achteraf bleek het loos alarm. De kitesurfers zouden uit Harlingen zijn vertrokken voor een tocht naar Vlieland. Andere watersporters melden dat het tweetal in problemen was. Na de melding rukten zes reddingboten, een helikopter en een vliegtuig van de kustwacht uit, maar de kitesurfers bleken al lang voet aan wal te hebben gezet in Friesland. Ajax en AZ hebben zich allebei geplaatst voor de groepsfase van de Europa League. Ajax speelde dus zijn returnwedstrijd in Tsjechië 0-0 gelijk tegen Jablonec. AZ won thuis met 2-0 van Astra uit Roemenië. Dat was in beide gevallen genoeg voor plaatsing. De loting voor de groepsfase van de Europa League volgt komende dag. De afgelopen dag werd al geloot voor de Champions League. Daarin is PSV ingedeeld in groep B samen met Manchester United, CSK Moskou en Wolfsburg. Het weer, geleidelijk wordt het overal droog en koelt het af naar zo'n 15 graden.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 Ja, de nacht van reggae natuurlijk. in Mount Zion. It rules all creation. Here we're we're jamming. pop you wah wah We're jamming. See, I wanna jam it with you. We're jamming. soul. Time by my side. Well, jam it.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 Albert-Jan, goedemorgen. be no no do. Dance and praise to the Lord. En dat is wat we ook doen deze nacht van de reggae van ZFM. Live vanaf het Zandvoortse strand. Bijna op het strand. <laughs> Er zijn net met tuintjes tussen, maar dat geeft wel niet. En eh, ja, de nacht van de reggae met alleen maar reggae. En dit uurtje Bob Marley. En wat daarna komt, luister maar. Buffalo of Soldier. Nou, het vertelde genoeg. En eigenlijk verandert er niet veel. Want ja, het is tegenwoordig nog zo.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 Bob Marley samen met eh, ja, Lauren Hill. Eigenlijk oh, ja, zijn we de invloeden van, eh, van de voetjes En nee, eh, die mag ik ook graag horen. Alleen ja, doen we toch een keer de voetje nacht <laughs> met wat meer, meer rap en reggae invloeden, maar dan in één nacht. Maar ik vond dit wel een, een hele mooie remix. En zo blijft het toch in de familie, zeg maar. Dan verder met de volgende. Is This Love? Hoeft helemaal geen eh, tekst uitleg. Het is wereldwijd bekend en eh, ik laat het jullie nog een keertje horen. Eh, en, en, zijn teksten zijn dan ook goed. Zijn tenminste teksten om over na te denken. En als je dat doet, dan, eh, dan kom je altijd op het volgende terecht. Could You Be Loved? Would You Be Love van eh, Bob Marley. En is eh, toevallig deze van het eh, album Legend. Dat is, dat is het album wat je achter mij ziet draaien, althans de LP. En ik heb er nog eentje klaar liggen. Maar die is weer van het album Survival. So much trouble in the world. Die Bob die zag het aardig aankomen allemaal. So Much Trouble in the World. Bob Marley en de Ik hoef er helemaal niks over te vertellen, want je hoort het natuurlijk. En de reggae-kennis, eh, kennis, de kenners, ja, die weten het gelijk natuurlijk. Je luistert trouwens naar de Nacht van de Reggae. ZFM Zandvoort. 106.9 FM in de auto, zeg maar, in de ether. En dan is het, uh, wat is het eigenlijk? 104.5 FM op de kabel en natuurlijk het Zero-kanaal 40. En dan kun je allemaal meeluisteren. Wil je meekijken? www.zfm Lirrend streepje. Heb ik geleerd van <laughs> Charles Duff. Dus Lirrend streepje. En dan eh, live.nl. Dus ZFM Lirrend streepje. Live.nl. En dan kun je nog zien wat hier in de studio gebeurt. Draai er een nummertje van Bobje. Pimpers Paradise. En dan gaan we er eventjes over op eh, wat andere muziek. Later in de nacht komt Bob nog een keer langs. Sometimes shifting cold. Las ik even een acute koffiebreek in, want het koffiezetapparaat begint te schreeuwen dat hij uitdroogt. Moet ik wel doen natuurlijk. Geniet er even van, je luistert naar de Nacht van de Reggae. Mijn naam is Willem Bruist, al zie ik er niet zwaard. uit. That's on live that you need a little relaxation, you know? Run it. Listen this tune. <laughs> Listen this. As I was saying, another Bob Sinclair track, Gary Pine. But a man called Q2B and Salomon. Yes, man. Oh, yeah. Oh, yeah. Yeah. ken nog niet even weg of door het hele gekke reggae. Vallen we deze. Boris Gardner. I wanna wake up with you. I wanna be there when you open your eyes. I want you to be the first thing that I see. I wanna wake up. i to lay by your side, baby.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 En dat vind ik toch wel jammer. Die klinkt iets anders. Omi met cheerleader. Maar dan in de reggae-uitvoering. yeah, yeah. She is always in my Griek. Een hele goede morgen, je bent al wakker zie ik. zeg nou zelf, welke versie vind je nou mooier? De commerciële of deze? Over commercieel gesproken hebben we... Even kijken, maar heb je dat gehoord van uh, Pato Baton? Nou, ik denk het wel. Als je het nummer hoort, dan zeg je... Oh, maar die ken ik wel. Samen met eh, Andy Campbell. Van UB40. Ellen Campbell, Ellie Campbell van eh, UB40. Ja, in die tijd had je natuurlijk in Engeland. Maar dat heette dan geen reggae, dat heette dan nou weer ska of eh, rocksteady. Dit is er eentje van, The Specials, A Message to Rudy. specials. A message to you. Helaas, je hoort er niet zoveel meer van. Ze treden nog steeds op, dat weet ik wel. Maar in iets andere formaat, geloof ik. Ja, dat oude komt toch weer terug. Alhoewel, het nieuwe heel af en toe komt er toch een diamantje naar boven... van wie het niet verwacht. Rihanna bijvoorbeeld. Man Down. life. I know it was alright. I can't even sleep and I can't get it out my mind. I need to get out of sight, but I end up behind bars. What started out as a simple altercation turns into a real sticky situation. pa pum rum pa pum bum. Man down, rum pa pum bum, rum pa pum bum, rum pa pum bum. pa bum, rum pa pa bum. Man down, rum pa pa bum, rum pa pa bum, rum pa pa bum. a nigga life so soon. When me pull the trigger, pull the trigger, pull it on you. Somebody tell me what I'm gonna, what I'm gonna do. Hey, ram, pa pa pam, ram, pa pa pam, ram, pa pa pam. Me say one man down. Oh, me say ram, pa pa pam, ram, pa pa pam, ram, pa pa pam. When me went downtown, cause now I am a criminal, criminal, criminal. Oh Lord of mercy, now I am a criminal. Man down, tell the judge, please give me minimal. Run out a tongue Rihanna, Man Down. Dat zijn van, eh, dat zijn van die hele aparte juweeltjes. En ik ben blij dat ik ze af en toe vind. Dat geldt trouwens ook voor dit nummer. Snoop Dogg. Van het album Canation. Samen met zijn dochter. En geproduceerd in Jamaica. Want daar dat hier is. Money makes a man and that's a crime. we spend more time with our daughters and sons, they're losing their minds. Two more young names to be carved out of stone. One summer day that went horribly wrong. Got my dog on the phone, crying and saying to leave him alone. But I'm not leaving his side. I know that somebody died, somebody's child. Some people duck down and some people hide. Some people just cannot react in time. Bullets do not choose a victim. It is the shooter that picks them. They just can't wait to get you in the system. The district attorney could use a conviction. Told you no guns and then you didn't listen. Life is so heavy with that on your soul. Dedicate this to Cheyenne and Josh and pour something out for the lives that they stole. 416. En met Snoep gaan wij richting de klok van drie uur alweer. Bij Ja, waar gaat het snel? <laughs> Oké, het volgende uur. Wat heb ik dan voor jullie in petto? Dub. Ze zeggen, wat is dub? Nou, nu heb je geen marihuana voor nodig. Want als je die muziek hoort, dan, eh, zit je zo in eh, een hele ander level.